Clemens Peters met het NOS Journaal. In het noorden van Limburg geldt niet langer de noodtoestand. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft alle noodverordeningen ingetrokken. Volgens voorzitter Scholten, die ook burgemeester van Venlo is... is het waterpeil van de Maas voldoende gedaald. Met het intrekken van de noodverordeningen zijn ook toeristen weer welkom in Limburg-Noord. Wel is nog een aantal dijken verboden gebied. En de Maas is vanwege het drijvende puin en het afval... voorlopig nog niet opengesteld voor de pleziervaart. Festivalorganisator IDT gaat samen met andere organisatoren en Field Lab onderzoeken hoe evenementen op korte termijn veilig georganiseerd kunnen worden. Dat is afgesproken met de overheid na een gesprek naar aanleiding van de rechtszaak die IDT dreigde aan te spannen na de afgelasting van concerten en evenementen tot half augustus. Het OMT gaat onderzoeken of een test die 24 uur voor het einde van het evenement moet worden afgenomen een oplossing kan zijn in plaats van een test 40 uur voorafgaand aan een evenement. Langs de westkust van de VS woedt een gigantische bosbrand. De zogenoemde bootleg fire heeft in de staat Oregon al tienduizenden hectare grond verwoest. Er woeden op dit moment in 13 Amerikaanse staten flinke branden... waarbij al meer dan 130.000 hectare bos en grasland is verbrand. Dat is drie keer zoveel als tijdens de enorme branden in 2018 in Californië. Twee fabrieken in Vietnam hebben de productie van Nike-sportschoenen gestaakt... vanwege corona-uitbraken in de regio. In Vietnam wordt ongeveer de helft van alle schoenen van Nike gemaakt. Door de uitbraken wordt die productie nu ontregeld en kunnen er tekorten ontstaan. Ook Adidas en Puma laten schoenen maken in het land dat gebukt gaat... onder een nieuwe golf van uitbraken met het coronavirus. Er zijn nieuwe lockdown-maatregelen ingevoerd om de uitbraak tegen te gaan. Het weer. Vannacht is het helder, maar in het noorden een beetje bewolkt. Minima tussen 10 en 15 graden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. De komende dagen weinig verandering. In het weekend is er kans op een regen- of onweersbui.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 Hier ben ik dan, niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat.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 Why you ain't moving, mom? DJ ain't playing nothing. You tell him play this her until the speakers blow. Birthdays, pick a place, baby, we could go. I like your IMAX. This show we no back. She showing off a text.